Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben een vliegdekschip naar het Caraïbisch gebied gestuurd. Het Amerikaanse leger valt al maandenlang boten aan die drugs zouden smokkelen. Eerder vandaag werd nog een boot met zes opvarenden aangevallen. Volgens defensieminister Hexet waren het terroristen en drugsmokkelaars... van een Venezolaanse criminele organisatie. Het is de tiende keer in een paar maanden tijd... dat de Amerikanen een boot in het gebied vanuit de lucht aanvallen. In totaal vielen daarbij al zeker 46 doden. In Londen is op een bijeenkomst van de zogeheten Coalition of the Willing afgesproken om de druk op Rusland verder op te voeren. Ook moet de Europese steun aan Oekraïne worden uitgebreid. Volgens de Britse premier Starmer is het duidelijk dat de Russische president Poetin de enige is die de oorlog niet wil stoppen. Starmer prees de stap van de Amerikaanse president Trump om sancties in te stellen tegen twee Russische oliemaatschappijen. Premier Schoof was er ook bij in Londen. Hij zei dat Nederland in overleg met internationale partners zich gaat inzetten tegen de Russische schepen die illegaal in de Noordzee varen. Een man van 18 uit Leiden is opgepakt op verdenking van het bedreigen van twee lijsttrekkers. De man zou op Instagram hebben geschreven wat hij allemaal zou doen als hij een bepaalde politicus zou tegenkomen. Later vond de politie op zijn telefoon nog een dreigbericht aan een andere politicus. Producenten van vegetarische producten mogen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de term plantaardig gehakt niet meer gebruiken. De term zou in strijd zijn met een wet waarin de samenstelling van vlees gehakt is vastgelegd. De producenten, waaronder de vegetarische slager, gebruiken de naam al 15 jaar... en voor hem komt dit besluit uit de lucht vallen. Ze willen in gesprek met de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.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 ZFM. ZFM. to shave my legs each single morning. So I count on someone Friday nights to take me dancing and then to church on Sundays to plan for dreams and someday think of kids or maybe just to save a.